met het NOS-journaal. De ziekenhuizen gaan zich specialiseren en dat betekent dat sommige behandelingen op den duur nog maar in een paar ziekenhuizen mogelijk zijn. Minister Schippers heeft daarover met de ziekenhuizen en zorgverzekeraars een akkoord gesloten. Het voordeel is dat de medische kennis geconcentreerd wordt op een paar plaatsen, waardoor er efficiënter en goedkoper kan worden gewerkt. De 32-jarige man uit de Noordoostpolder, met wie een vermist zwak meisje is gevonden, wordt verdacht van misbruik van het 17-jarige meisje. Dat heeft het OM laten weten meisje uit Harningsveld-Giezendam verdween afgelopen donderdag. Door middel van een Amber Alert werd alarm geslagen. Uiteindelijk werd het meisje door eigen speurwerk van de politie gevonden bij de man in de Noordoostpolder. Het Joegoslavië-tribunaal in de Bosnisch-Servische oud-generaal Mladic uit de rechtszaal verwijderd. Hij weigerde antwoord te geven op de vraag van de rechter of hij zichzelf schuldig of onschuldig acht. Hij zei dat hij dat pas wilde doen met zijn eigen advocaat erbij. Toen Mladic bleef doorgaan met interrumperen werd hij uit de zaal verwijderd. Syrische regeringstroepen hebben in het noorden van het land opnieuw het vuur geopend op betogers. In de stad Hama zijn volgens ooggetuigen honderden militairen in actie gekomen tegen een demonstratie. Daarbij werd geschoten en zijn tientallen mensen gearresteerd. In de andere grensplaats zouden zes mensen gewond zijn geraakt tijdens een aanval van de regeringstroepen. Het leger van president Assad probeert te voorkomen dat Syriërs naar Turkije vluchten. PSV heeft Jorginho Wijnaldum aangetrokken. 20-jarige aanvaller van Feyenoord is medisch gekeurd en tekent vandaag zijn contract. Voor PSV is de derde grote aankoop in korte tijd. Vorige week werden ook Kevin Strootman en Dries Mertens naar Eindhoven gehaald. In totaal kosten de drie voetballers ongeveer 18 miljoen. Het weer bewolkt, maar in het westen en zuiden breekt de zon door. En dan wordt het 20 tot 22 graden. Morgen zondag met een graad of 23. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 You know you got that feeling Oh, hey, sexy lady, you drive me crazy, on and on and on. Hey, sexy lady, you drive me crazy, on and on and on. like oh, and make me wanna say hi. When you shake, you shake it down low it or off it now.